the slave, you're the queen. Still, you might understand that underneath it all, you're a maid, and I am only a man. I would work and slave my whole life through if I could hurry home to you. You brought a new kind of love Frank Sinatra, You've Brought a New Kind of Love to Me. Voor de luisteraars die nu met één been uit bed bungelen... en de slaap uit hun ogen wrijven... zij vermeldt dat het nu niet tien uur, maar reeds elf uur is. Ja, de klok is vooruit gegaan. En dat is ook de reden dat we even geen nieuws hebben vandaag. Op, althans op dit tijdstip. We hebben een lekkere, lange ZFM Jazz uitzending. En we gaan nu luisteren naar de band van Teddy Wilson. Don't be that way. ticket to romantic places. And still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment those stumbling words that told you what my heart meant Of fairgrounds, painted swings These foolish things remind me of you You came conquered me when you did that to me. I knew somehow this had to be. The winds of March that make my heart a dancer a telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. You came, you saw. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The winds of March that make my heart a dancer, a telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. Robert Bob Manning. opname uit 1953. Hij deed me en de vet een beetje denken. Hij doet me een beetje denken aan eh, Jim Reeves. Maar we zijn het erover eens. Een mooie warme stem. We gaan nu naar het trio van Robin Nolan. Een Engelsman die eh, met weinig middelen prachtige muziek maakt. Eh, een beetje Hot Club de Frans, maar wel veel eigen composities. Een contrabas en twee gitaren, dat is alles... En het klinkt heel mooi. Hij heeft natuurlijk een, eh, op deze plaat wat ritmische ondersteuning bij. En we gaan luisteren naar een opname van compositie van hem Bossa Dorado. nu naar Roy Eldridge. Een trompetist. Geboren in 1911. En die is eh, van dusdanig belang gebleken... dat hij eh, werd, vaak werd genoemd... De, ehm, de, de, verbinding tussen Louis Armstrong... de stijl van Louis Armstrong... en die van Dizzy Gillespie. De overgang van de swing naar de revolutie van de bebop. We gaan eh, Luister naar Roy Eldridge op de trompet. En het in het stuk Wrap Up Your Troubles in Dreams. Eldridge, Wrap Your Troubles in Dreams. Pasen en jazzmuziek. Ik heb eh, de platenkast helemaal ondersteboven gehaald. Maar verder dan eh, eh, de Easter Parade ben ik niet gekomen. Ja, natuurlijk wel. How do you like your ex in the morning? daar zijn we ook mee gestart van vandaag. Maar dan houdt het verder op. Maar we hebben natuurlijk ook nog de herinneringen. En op een paas dag, een eerste paasdag, ergens in de jaren 70 ben ik naar Scheveningen getogen. Eh, dat moet na vijf, eh, eind, eind 70 jaren. Daar eh, speelde Pierre Beck, die toen al geëmigreerd was naar de Costa del Sol. maar die kwam dan weer terug naar Nederland om hier weer, weer veel op te treden. En toen heb ik haar zien optreden. En dat was een bijzondere gewaarwording. Zang pianospel entertainment van de bovenste plank. En eh, vanwege dat feit leek het me aardig om eh, een live opname te laten horen van Pierre Beck.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 say, This is mine, you can't take it. As long as I know. Met Jamal was dat. Die nog steeds eh, eh, mooie, prachtige muziek maakt. Surrey. in Amsterdam is een jazzcafé aan de Middenweg. En dat is Elsa's. Dat is eigenlijk overdag een sportcafé, een eetcafé. En dinsdagavond is daar uh, jazzmuziek al meer dan 20, 25 jaar lang. En elke dinsdag zit daar een vast trio heel lang geleid door Frans Rondé op de bas... die eh, eh, vorig jaar het stokje heeft overgedragen. En elke dinsdagavond zit daar een trio. Dus met eh, altijd een blaas of een instrumentale solist... een instrumentale solist en een vocalist of een vocaliste. En een van die opnamen, die ga ik nu laten horen... dat is de vorig jaar overleden saxofonist Robert Veen... die eh, een diep indruk heeft achtergelaten als muzikant... in eh, de Nederlandse jazz, oude stijl en eh, de, de, de swingwereld. En die heeft daar een opname gemaakt met een uit Amerika overgekomen dame... die al lang in Nederland woont, Lea Klein. En die gaan, ga ik nu laten horen... En zij zingt een stuk, uh, de eerste couplet in het Nederlands... en dan gaat ze over in het Engels en eh, in het Amerikaans. En het deed me een beetje denken aan de zangstijl van eh, Donald Jones. Ik zou het liefst in een doosje willen doen. We gaan horen het trio van Frans Rondé... met Nick van der Bos aan de piano, Lex Lammen op de drums... En eh, Robert Veen op de saxofoon. En het heet You Get a Habit. Je zit al een beetje onder mijn huid. Lea Klein. Vraag me niet hoe is het zo gekomen. Het waren dromen, meer niet. Ik wou alleen zo nieuw en dan een praatje, een maatje, meer niet. Maar nou besef ik wel dat ik je niet kan laten gaan. Wat heb je met mij gedaan? Elke ei, elke zoen wil ik nog een keertje doen zit al een beetje onder mijn huid. Want opeens was het raak en je had me al mijn haak. Je zit al een beetje onder mijn huid. Ik dacht het is maar voor een enkele keer. Ik blijf mijn eigen baas. Maar ben je even weg, dan mis ik je weer. Een dolverliefde dwaas. Hou me vast, laat ben in elk geval de klos. Ik zit in de val en kom er niet uit. Ik zie alleen maar jou als ik mijn ogen sluit. Je zit al een beetje onder mijn huid. Every kiss, every hug seems to act just like a drug. You're getting to be a habit with me. Let me stay in your arms. I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me. think your love was something that I could take or leave alone. But now I couldn't do without my supply. I want you for my own. Oh, I can't break away. I must have you every day, as regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches and I can't break free. You're getting to be a habit with me. to be a habit with with me. Trio Frans Rondé met Lea Klein en Robert Veen. Rond deze dagen eh, is in Nederland ontelbare keren de Matthäus Passie uitgevoerd, opgevoerd zoals u wilt. En wij schijnen het enige land ter wereld te zijn... Of, uh, waar zoveel uh, eh, Matthäus-passies worden eh, vertolkt. En er zijn allerlei theorieën en lezingen over de Matthäus-passie... en over Bach en waarom we dat, dat ons allemaal zo aanspreekt. Nou, behalve het feit dat Bach in staat was om zo te orchestreren... dat de droefenis er afspat bij die eh, compositie... Eh, is er ook een theorie die zegt dat Bach met name in zijn tijd... heel veel van zijn compositie baseerde op de Franse eh, dansmuziek van die tijd. De, de, de, de ritmes die toen gespeeld werden. Ehm, de, hij combineerde dansvormen en muziekstijlen. En dat blijkt ook wel, want heel veel jazzmuzikanten eh, vinden het heerlijk om Bach-stukjes te spelen. En Bach leent zich uitstekend om uh, eh, eh, verjest te worden. Niet iedereen houdt ervan, maar er zijn ook weer mensen die dat weer wel leuk vinden. in mijn rubriekje klassieke muziek gespeeld door jazzmuzikanten... wil ik daarom vandaag laten horen een stukje gespeeld door het Thomas Harden Trio. En dat is... Ehm, eh, dat is Bach. Ik moest even kijken, want dat had ik nou wel beloofd. En die muziek moet er natuurlijk helemaal eh, gaan vertellen. Dat is, eh, ja, Toccata en Fuga Baswerken Verzeichnis 565. Thomas Harden Toccata e Fuga van meneer Bach. En van het oorspronkelijk gespeeld natuurlijk op het kerkorgel. En van de kerkorgel naar het hemmendorgel is in die kerken een hele kleine stap. Want eh, we weten allemaal dat in de kerken van de zwarte gemeenschappen in Amerika... naast de piano een hemmendorgel eh, nadrukkelijk aanwezig was om prachtige gospels te brengen. En dat Hammondorgel is dan weer verhuisd naar het podium, jazzpodium. En daar konden we luisteren naar Jimmy Smith. En die gaan we nu horen met eh, twee companen, Kenny Burrell op gitaar en Grady Tate op de drums in Set Doll. Yeah. oh, you. Jimmy Smith. En wij gaan eh, deze uitzending beëindigen met een eh, prachtige, beroemde opname. Een soort session-opname van eh, Lester Young op de tenorsax, Roy Eldridge op de trompet, Vic Dickinson op de trombone, Teddy Wilson op de piano, Freddie Green op de gitaar, Gene May op de bas en Joe Jones op de drums. Opgenomen in 1956 in de, de serie Jazz Giants, Jazz Giants 56. Een productie van Norman Grant. En dat is een, eh, een eh, zijn opname waar eh, allemaal mensen als een soort jam sessie bij elkaar gezet werden... maar wel prachtige dingen deden. dit is het laatste stuk van deze uitzending. Wij worden niet door het nieuws en eh, de reclame eh, de studio uitgejaagd. Want er is een klein technisch probleem als gevolg van de overgang van de zomer naar de wintertijd. Maar eh, wij worden opgevolgd door de automaat die gewoon muziek die al geprogrammeerd is gaat laten horen. Ik vond het een gezellige uitzending. Dank voor het luisteren. Vandaag ZFMDS samengesteld gepresenteerd door Peter den Boer. Volgende week zondag is er weer een uitzending. En dat gaat maar door. Fijne dag nog en veel plezier met eh, You Can Depend On Me.